Voor elke variant zijn de budgettaire, economische en maatschappelijke effecten zoveel mogelijk in kaart gebracht. Het demissionaire kabinet geeft geen reactie op de voorstellen, maar laat dat over aan de politieke partijen die de plannen kunnen gebruiken bij de voorbereiding van de verkiezingen in juni. De maatregelen moeten de overheidsfinanciën weer op orde brengen. Veel studenten en mbo'ers zullen niet verder studeren als de studiefinanciering verdwijnt. Dat blijkt uit een enquête van de studentenvakbond LSVB. 20% van de studenten op universiteiten en hogescholen zegt af te haken als ze geen prestatiebeurs meer krijgen. Dat geldt voor ruim 40% van de mbo'ers. 14.000 mensen hebben meegedaan aan de enquête. Ruim de helft van de studenten heeft nu al moeite om rond te komen. Driekwart van hen heeft een bijbaan. Het kabinet wil dat bestuurders van bedrijven hun bonus inleveren als achteraf blijkt dat het bedrijfsresultaat tegenvalt. De ministers De Jager van Financiën en Heers Balling van Justitie hopen dat de bestuurders zich dan meer met de lange termijn van het bedrijf gaan bezighouden. Vandaag is een brief naar de Tweede Kamer gegaan met het voorstel om de Raad van Commissarissen vijf jaar de gelegenheid te geven om bonussen voor bestuurders te verlagen of helemaal terug te vorderen. Minister Eurlings wil drank in het verkeer harder aanpakken. Automobilisten die in een periode van vijf jaar twee keer betrapt worden op alcoholgebruik... raken hun rijbewijs kwijt. Daarna moeten ze opnieuw rijexamen doen. Het kabinet bespreekt vandaag het voorstel van Eurlings. De Tweede Kamer dringt al langer aan op strengere maatregelen... om het alcoholgebruik in het verkeer te ontmoedigen. Het weer, vooral in het oosten en noorden nog enkele buien. In de rest van het land droog en af en toe zon. Middagtemperatuur rond 8 graden. Morgen begint zonnig, later weer regen. Dit. In Circus Zandvoort